Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De Britten en de Europese Unie hebben een oplossing bedacht voor het gedoe over de grens in Noord-Ierland. Het is moeilijk om daar te handelen, omdat die grens sinds de brexit ineens een EU-grens is geworden. Nu is er afgesproken dat spullen die voor Noord-Ierland zijn niet meer gecontroleerd hoeven te worden. Ja, het interessante aan dit verhaal is misschien wel dat Londen en de EU überhaupt samen ergens uit zijn gekomen. Je hoort correspondent Fleur Lansbach. Waar het over gaat is de grote politieke gevolgen die hiermee verbonden zijn. En dat gaat natuurlijk gewoon iedereen aan. Want dat is een betere relatie met de EU. Eh, meer samenwerking, eh, de grenskwesties oplossen. En, en, betere samenwerking met het vasteland, dat betekent ook eh, verbetering voor de economie hier. Oekraïense kinderen die door Rusland meegenomen zijn... moeten terug naar hun ouders. Dat willen Polen en de Europese Commissie proberen te regelen. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne... hebben Russische bezetters kinderen naar Rusland gebracht. Volgens onderzoekers zouden zeker 6000 van hen nu in heropvoedingskampen zitten. Alle honden die in januari bij een beruchte fokker in Eersel in Brabant zijn weggehaald... hebben een nieuwe veilige plek. Het zijn er in totaal 460. De honden werden al jaren slecht verzorgd en hadden allerlei lichamelijke en psychische problemen. Ze zijn nu naar opvangplekken door het hele land gebracht. De fokker moest zijn deuren sluiten. En dan nog nieuws over de Vega-burger. Die blijkt vaak niet zo gezond te zijn. Volgens de Consumentenbond zit in twee derde van de Vega- en vegan-burgers te veel vet en te veel zout. Net als twee jaar geleden trouwens, toen de burgers ook al onderzocht werden. Deze vegan meesterkok vindt het maar triest. Kijk, dat vet dat begrijp ik nog wel in die hamburger. Want er zit altijd nog minder vet in dan een vleesburger. En vet heb je ook nodig voor je eh, mondgevoel. Maar dat zout, ja, dat is wel eh, een beetje treurig. Ja, volgens de meester Kok zijn de burgers zo zout omdat dat nou eenmaal goedkoop is. En het gaat trouwens niet alleen om de huismerk Vega burgers, maar ook om die van de bekende merken. Het weer, als het goed is, blijft het droog vanavond. Het wordt een koude nacht met temperaturen rond het vriespunt. Morgen eerst veel wolken en wat regen. Daarna meer zon en 6 of 7 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 When I see sound. I see sound. Hands in the air. When I see sound. I wanna fly so high. hierachter. Want eh, zij was hier eh, in eh, de laatste aflevering van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf van 2022 in december. was zij te gast om haar eigen EP min of meer onder de aandacht te brengen. 3.0, maar dit is totaal iets anders. ze is op een gegeven moment een een of andere DJ-producer tegengekomen, deze Pien. En die DJ-producer heet Synergy. En daar besloot ze dan op een gegeven moment... Eh, ja, eerst eh, te kijken of eh, een van de nummers Mascara of hij daar een remix van kon maken. Maar ze bedachten eigenlijk een beter idee. En toen kwam dit er eigenlijk uitrollen. En dat was wel grappig. Want een aantal van die BBC-stations die hebben dit overgenomen... En daar is bijvoorbeeld deze single op te horen geweest. En dat is, is dus een ja, een single geweest eh, die eh, bij regionale stations van de BBC te horen zijn geweest. Kijk ik een beetje met een scheef oog naar die tv. Of het allemaal een beetje lukt. Maar volgens mij eh, lukt het nog steeds niet helemaal op de, de, de tv-zender. Maar goed, ga ik het niet over hebben. We, op YouTube volgens mij zijn we wel te volgen. Straks het live optreden van de heer Jacob D. Edward. Maar zover is het nog niet eerst gaan we nog even wat eh, nummers eh, laten horen... die ook eh, het afgelopen maand hier in Noord-Holland zijn uitgebracht. Bijvoorbeeld deze van de Days of Sway en Plastic. It seems like nobody wants to work these days. What makes you think that you are better than me with your nose high up in the air? You talk about work, but that's really absurd, cause I know that you've never been there. Now I ain't saying you're lazy, but I think you are crazy. Your name's plastered over the place. And I think it's outrageous, annoying, contagious. You all got the same plastic face. ice cream. today. Lotus and yogurt are good for digestion. We take fruit from the basket. Lost where I Does it have to make sense? I entertained every weekend to redeem my past activities and tokens of surrender. I earn. Come zie, kom, the met communication. D, what did you do? You never learn. If no one ever defends, you don't cry, you fight back. When there are bloodstains on your white flag, eat more. Dat was uh, de Mira. En er zit ook nog iets van een theatertournee aan vast. Aan datgene wat ze dus eh, hier laat horen. Pallas eh, is een van haar laatste werken. Dat is ook niet zo lang geleden uitgebracht. daarvoor hoorde je de Days of Sway. En de, vroeger heette ze Sway. Maar vond het wel weer leuk om er iets voor te zetten. Ben Stuivenberg Waarom doe je dat nou elke keer weer? heb je je net gewend aan het woord Sway en dan besluiten ze nou, niet alleen Ben, eh, de hele band eh, trouwens. Deze of Sway heten ze tegenwoordig. Plastic. Ik vind trouwens wel een hele leuke scherpe tekst die ze er hebben eh, eh, bij hebben gezeten. Dus, ik zal mijn oren open houden, ja. nou, eh, ah, je moet hem nog eens een keer terugluisteren. En dan moet je horen wat, eh, wat ze dan te vertellen hebben. Dat is echt een, het hele wereldje over van hoe je je voorkomt. En met je plastic lach en plastic gezicht. En er is meer plastic in jou dan in het, in het water. Dat, dat lopen ze te roepen. Dat, dat zeggen ze in de tekst. Nou, ik vind hem wel leuk gevonden eerlijk gezegd. Ja, ja, dat, dat, verwerk ik ook vaak met tekst. Maar op een andere manier. Dan ja, ja, een andere invalshoek. Maar ja, ja, goed. hetzelfde principe. Ja, oké. Eh, jij doet het eh, nog, eh, nog, nog subtieler eigenlijk. nou, subtiel zou ik het niet noemen. <laughs> Ehm, over, daarover gesproken, over schrijven. Want we hebben in het eerste uur al een beetje een voorschot genomen. Maar jij bent nog, dat zei een van de laatste keren je bent nogal een enorme liefhebber van het werk van Gerard Reven. Dat... Zeker weten, ik hou van Reven. Ja. Reven is geweldig. Ja, eh, hij leeft al, al, lange tijd niet meer, maar eh, ja. We hebben de interviews nog. <laughs> Ja. En de heb, je, heb, je, heb jij de avonden gelezen zeker? ja, ik heb de avonden gelezen. Dat vond ik zijn minste boek. Zijn minste boek. Wat vond jij dan eigenlijk van Reven dan het leukste wat je gelezen hebt? Of het mooiste? Nader tot u. Oh. Ook een groot fan van wat van zijn kortverhalen, zoals De Vierde Man. Ah. Een heel mooi, eh, vunzig maatschappijkritisch verhaal. Ah, ben jij ook maatschappijkritisch? Um, nou, dat laat ik denk ik niet echt in mijn songs dat dat merken. Nee. Maar um, maatschappijkritisch als persoon ben ik dat zeker. Maar dat is iedereen, denk ik, op zijn eigen manier. Ja, hoewel, eh, er staat één nummer op, eh, dat, eh, op de EP. Die heb je ook hier al één of twee keer laten horen. In 2021 voor de eerste keer. Kan je nagaan, zo lang is dat nummer mirror, al... Mirror. ja, meer hoor. Uh, dan lopen ze in eh, jouw vrienden en mijn collega's eh, Roy de Smet en Kees Meijzer lopen ermee weg met dat nummer. Want die vinden het ook een heel mooi nummer. ja, daar zit toch wel iets van een, soort, nou ja, kritisch randje wil ik niet zeggen, maar... Kritisch in de zin dat Bob Dylan kritisch was, zeg maar. Ja, ik nou geloof niet dat Bob Dylan een protestzanger was. Nee. Nou, is Frank Bond het mee eens. <laughs> En eh, Frank Bond die is eh, eh, afgestudeerd op Bob Dylan, letterlijk. oh, ja? zijn masterstudie in literatuur is hij afgestudeerd. Op, Bob Dylan? Ja, en hij is van mening ook dat hij geen protestzanger was. Want nee. Ehm, Dylan laat het al open voor je eigen interpretatie. Het duwt je niet een bepaalde kant op. Een echte protestzanger die duwt je altijd in een bepaalde ideologische richting. Oké. Dat doe ik nooit. Ehm, maar als ik bijvoorbeeld... Eh, nou, laat ik dan even de andere invalshoek. Frank eh, verwerkte het eh, materiaal van Francis Owen Blake. Nou, als ik daar naar luister... dan zitten er nog wel heel wat behoorlijk eh, kritische teksten in, uh, eerder eh, gezegd. Fournier bijvoorbeeld. Ja, ook. I, am, ook, ja. I am no of, oh. protest singer. je zegt het, dus ik bedoel maar. Dus, dus de, maar protestzang als de singer-songwriter met de veer in de hoed... waar wij altijd van beschuldigd worden. Dat mm. is natuurlijk een. en nee. Je moet iets met het concept. Je moet iets met dat beeld. Mm. Ehm, en ik denk dat dat ook altijd leuk is als een uh, songwriter daar een eh, inhoudelijk antwoord op geeft, denk ik. nou ja, goed. <laughs> Eh, het is natuurlijk wel iets. We gaan het zo dadelijk horen, want ja, het is dit is de wake-up call voor, voor iets wat daarboven zit. <laughs> zo van, na dit nummer dan, dan gaan we echt beginnen. Ehm, maar deze jongens, die komen morgen met een EP. En ik mag al iets vooruit eh, draaien. Step Out Your Mind. Zo heet eh, de, de, titel van de EP. En eh, de mannen heten... Nou, mannen. Eén dame zit er ook nog in. Dus vier mannen en één dame. Mind Your Step. Haarlemse band. Ja, ja. Haarlemse band. Dus ze komen hier uit de, de buurt. En ze hebben dit uitgebracht. is dus op die EP morgen te beluisteren is dit er eh, terug te vinden. Break What's Needed van Mind Your Step. Let the pavement turn and the sky's moving thing. Let me drown in my feelings, you turn me insane. van een EP. Step Out Your Mind, zo heet eh, de EP. Ehm, inmiddels eh, is het eh, allemaal in gereedheid gebracht... De fotograaf van dienst tijdens de Rob wordt is toevallig ook de technicus van deze uitzending. En ik had het er met, met Jacob, die Edward, net over. Het is ook heel bewust dat we de foto's van Marcus gewoon even op de 3 voor 12 Noord-Holland website hebben gezet. hoor. Dus dat heeft gewoon een reden, want ja, eh, je moet toch wat met die foto's. Die foto's die, eh, zijn gemaakt trouwens tijdens het eh, feestje wat King Forward Records had in 2021. En dat is ook alweer twee jaar terug. Bijna twee jaar terug. Anderhalf jaar geleden was dat. vanwege het tienjarig bestaan van dat label. En een van die exponenten... Nou ja, een van de mensen die op dat label getekend heeft... is Jacob D. Edward. is een leuk bruggetje naar, naar hem toe. En <clears throat> we gaan uh, zo eh, het eerste nummer horen. Want ik neem aan dat hij er eh, helemaal klaar voor zit, toch? Ja. Ja. Hier is Jacob G. Edward met het eerste nummer. En dat nummer dat heet Medley. I listen to every recording of the late singer poet after dawn, after capsules of silence and tea, till the dying of day. Then I sit with my eyes to the twilight, my back to the night. Till I see a spotlight on a set of singing urns their posthumous praises still seem to stir up the dust. There I live avant la lettre, I disenchant, I rearrange and reminisce, lay me down to finish my song. Only to have them sing to me, that's not what we meant, no, not at all. Only to have them sing to me. That's not it at all, not it at all. Not it at all. After powdered sleep and nightcap the radiator breaks in a jazz, and I twitch to the rhythm of the dripping faucet and finish my song. Only to have them sing to me, that's not what we men know not at all. Only to have them sing to me, that's not what we men know not at all. We did not mean, we didn't mean didn't mean, we didn't mean. The bleeding liver in a paper bag. The lungs strung from a length of cassette tape, coughing black bile with a I know to be contagious. With a groove of vibration I know to be contagious. I don't mean to sound selfish When my lips are possessed by the troubled potion of my psyche Sometimes my can of worms cracks Sprays from the mouth, the bleeding liver and the paper bag, and the long strung from a length of cassette tape, coughing black bile with a groove of vibration I know to be contagious with a groove vibration I know to be contagious. I'm not saying that I have the darkness worse than you, but I feel this necessity to share, share beyond our hope and will. Let's share this song in catharsis. Let's share this chorus in catharsis. Let's share. to be contagious. With a groove of vibration, I know to be contagious. Nou, Echt een medley. Maar eh, dan wel op zijn Jacob D. Edwards in ieder geval. Dat, dat, dat dan weer wel. Maar ja, nu komen we bij eigenlijk het eh, punt eh, van de meest recente single die hij heeft uitgebracht. Het... Hyacinths en Mathiola. Jij zegt het, Ik wou er nog iets aan toevoegen. Het wonderschone Hyacinth en Mathiola. dankjewel, ja. <laughs> March left between us Blossoming hyacinths and Mathiola left to dry in my notebook, bleeding the words to a song I promised you I'd write. I promised you I'd write. The damnedest detail now is that you've known the tears I cried. They hollow out the partless body and parch the soil your roots just left behind. So stay away, stay away, stay away if you don't wanna lose me. Stay away, stay away, stay away when you hold me so close. Stay away, stay away, stay away if you want to be with me. Stay away, stay away, stay away when you hold me so. Gratitude has come to me now that I reemerged out of the picture I painted after my approximation of the perfect me inside your mind. Perfect me inside your mind. I was a jigsaw jammed into place. I'm torn, I'm torn, brushstroke by brushstroke, waiting to be reimagined, reimagined by someone else's eyes. From the empty promise of their arms, so stay away, stay away, stay away horen... dan zou ik zeggen 5 maart, Piers Volendam. En dan weet ik eh, niet, eh, heer Jacob D. Edward... wanneer we er moeten zijn. In de middag, het is een uh, matinee, hè, geloof ik zo'n beetje. Een matinee? <laughs> ik zeg <laughs> het een beetje denigrerend, maar het is het, het, is het niet, hè, natuurlijk. Het is half drie. Het is half drie. Ehm, en dan gaan we in de het buurthuisgedeelte van de PX gaan we spelen. Een buurthuis. Dat is een kleine, kleine zaal bij de bar, zeg maar. Oké, dus het is eh, niet de, de, zaal waar ik eh, normaal gesproken ook eh, het feestje van bijvoorbeeld Francis op een ben. Nee, we houden het lekker klein en intiem. Oké. En we kleden het aan zoals de Songwriters Guild daar altijd. Ah, ja, ik weet dat hij ergens beneden zit, geloof ik. Hè? dat, ik ben er één keer geweest. Dat, we gaan voor klein en behouden. Dat klein en behouden, dus... Um, ik neem aan, jij speelt dan alleen met de akoestische gitaar. Ja, en het string. Oh, oh ja, ik, ben benieuwd, ik ben benieuwd. en eh, met Noortje. Ah, die, die, die doet mee. Dus, uh, Noortje Jonk, mijn, eh, geweldige getalenteerde Noortje Jonk. Die komt ook mee zingen. Voor het EP-gedeelte e van de EP-release. <laughs> Nou, ik, ik, ik heb er nu al zin in. Dus wat dat gaat helemaal goed. Ehm, we gaan even weer muziek laten horen. Eh, ze heet er Kopje Onder. Ik vind het trouwens wel leuk bedacht. Eh, de EP heet Shuttle Run. En ze hebben daar één nummer op uitgebracht. Vind ik trouwens ook best wel een heel eh, leuk nummer. Veel te warm heet het nummer. Het wordt weer zomer, je huid wordt roder. Het gras is droger dan je ooit hebt gezien. Is dit het niemand weet het. Weet Ach, vergeet, het. het. is veel te warm voor dit. Veel te warm. Het is de final countdown. Er valt niks meer te redden. Op naar Mars. We're leaving together. Of nou ja, de rijken dan. Ga jij maar weer zitten. Neem een biertje. Wat een hitte. Geen werk aan de winkel, want de winkel is failliet. Maar vrees niet, het is maar hoe je het bekijkt, op zijn kop omgedraaid. Als je cijfers vergelijkt, is er niks aan de hand. Gaat oké in Nederland. Welkom in je zoveelste crisis, in je laat kapitalistische nachtmerrie. In 2025 alle biljonairs naar de afkikkliniek. Het wordt weer zomer, je huid wordt roder. Het glas is droger dan je niemand weet het. Weet het. Ach, vergeet, het. vergeet het. is veel te warm voor dit. Veel te warm. Er staat weer in de kamp dat de wereld vergaat. Oud nieuws. Komt altijd te laat, maar vandaag ben ik te druk voor doen denken. Ik moet een hangmat ophangen en een glas inschenken. Wat een saaie dystopie is dit geworden. Ook al zijn er soms sirenes, rook op de horizon, brandalarm. Weet je vroeger nog? de wereld was. Nu is er systematisch racisme. Het klimaat en juristen die even wat voor zichzelf zijn gaan doen met hun miljoen. Je kan drinkwater verhandelen op Wall Street. Alsof het na wat investeren dan alleen nog maar van jou is. En deze pandemie was de laatste niet. Dus wat nu? Nog een wijntje maar. Het wordt weer zomer, je huid wordt roder. Het gras is droger. niemand weet het. Weet Ach, vergeet het. Vergeet Het is veel te warm voor dit. Veel te warm. Ik steek vuurwerk af. Het is een noodsignaal, maar de mensen vieren feest. Er zijn te veel van ons en we verdrinken. Maar het water is nu dus wel lekker warm. Dus kom erbij, neem een drankje, eet wat ijs. Er is morgen ook nog wel tijd. Meisjes vallen niet op meisjes Is wat ze hoort wanneer ze naar huis gaat Sorry, die was niet te reckless Had al zonne op de trenches, eh. Met engere mensen op zoek naar answers Maar die answers liggen thuis Multiple days in a row door het licht en geluid Collateral damage, het maakt het niet uit wie of wat ze gebruikt want heeft ze gescoord, dan wordt ze gejuicht Nooit meer eruit, nooit meer eruit Daar wil ze blijven, yeah Want alleen op de bodem voelt het veilig, yeah Daar waar al de zorgen verdwijnen, yeah Daar is geen tijd, daar is geen einde, yeah Pretty Eh, met een schrikbeeld eh, te kijken. Maar eh, ik heb nog even tijd. O. Punt Welch, zo omschrijft hij het. Maar het is toch echt, voluit heet hij Owen Welch. Deep Blue Sea zit best wel een serieus nummer. En daarachter, of, daarvoor hoorde je veel te warm van kopje onder. We hebben er nog één. Dus we draaien nog één nummer en dan is het zover. dan gaan we weer beginnen. En dat is van een, een beetje een soort jazz-funky band. Die zich hebben laten inspireren door, ik dacht, Donald V. Eh, Steely Dan. Ja, ik moet het goed zeggen. Steely Dan, daar eh, is de muziek een beetje eh, van afgeleid. George and the Rams. and This Too Shall End. brown cafes, no strolling toddlers in the park. People standing behind the windows, watching the day turn into dark. Take a drink. En dat was hem. George and the Rams. En het nummer dat heet This Too Shall End. En het eh, moment is daar, want we gaan weer eh, naar de andere kant toe. Waar we twee nummers gaan horen van Jacob D. Edward. Dan moet je me even een klein beetje helpen. Want eh, er is... dat, ja, ik ontcijfer dan weer heel slecht mijn eigen handschrift. Maar het was iets van Ellen Fournier. Ja, ga ik eerst en Fournier spelen? ja, dat, eh, dat, zei je net. Eh, eh. ik, ga, ik wil eigenlijk eerst Francis Blake spelen. Toch? Dus, Oké, okay. dus je gaat switchen. Oké, nou dan... ik ga een nummer zingen, dat heb ik geschreven over mijn overleden vriend Francis Alban Blake. Ja. Ehm, hij is immers inmiddels gevonden. Er komt nog een album van hen uit. Er zijn al wat nummers van in, de, in de loop. Maar ehm, hij is een groot voorbeeld voor mij. En hij heeft heel veel voor mij betekend. Dus daarom heb ik een liedje over hem geschreven genaamd Il Miglior Fabro. Nou. Francis Alban Blake. Laat maar horen. my whole history in local newspaper clippings in a basket with the magazines. My report cards could never have foreseen I'd be a singer My Virgil's with me every step of the way. He reassures me when King Minos, the infernal judge, who is standing in a crowd and watches me repent for my sins through song. and roll. I will not lay roses on Bob Dylan's grave. But with this better maker beside me, I'll pledge allegiance to the folk song. harpies will screech from across street. Recognition seeking sinners will clod my feet. Provoked by opinions I made public under television screens woman's grave. But with this better maker beside me? I'll pledge allegiance to the folk song. My whole history in local newspaper clippings in a basket with a magazine my report cards could never have foreseen I be a singer. Ja, en ik maak eh, gelijk ook even misbruik van een appgroep waar ik ook in zit. Want eh, ik heb eigenlijk net eh, gezegd alsof Francis Alban Blake eigenlijk nog gewoon leeft. Wat een song van <laughs> Jacob D. Edward. Wat mooi. Ja, ja, ja, Ik ging een beetje ook naar, eh, naar, even naar de tekst zitten luisteren. Het lijkt wel alsof ja, de man eigenlijk onbegrepen is in, eh, in een hele hoop opzichten. En uh, dat, dat, dat gevoel, dat, dat zit er een beetje als een zweem, hangt dat een beetje in dat liedje ook. ja, vind je? Ja, vind ik wel. Maar ik, heb hem, nou, ik heb hem geportretteerd als... Ehm, het liedje gaat over Dante's Inferno. Dat is Dante's uh, maar, eh, weg naar de onderwereld. Waar hij door de onderwereld heen moet reizen. En hij heeft bij zich de, ehm, de filosoof ja. Eh, Virgil. En Virgil is zijn begeleider door, door de onderwereld. Grappige, ja. Uh, Francis Alban Blake schilder ik dus als, ehm, als Virgil. Die mij altijd maar ah, ah kan ah. helpen. aha, op die manier. Ja, dat, dat, dat, dat, misschien is dat het wel. Dat ik eh, getriggerd ben eh, door dat hele verhaal. Je, grappig dat je over Dante begint. Ik ken een songwriter... die tegenwoordig heel veel Italiaans repertoire aan het maken is. En die doet van die avonden waarbij Dante dan wat meer voor ja, op het voetlicht. Eh, nice. dat is <laughs> Fabiane Dammers. Die doet dat tegenwoordig. Die, eh, die heeft eh, heel veel met, met dit soort dingen. En Dante speelt daar een belangrijke rol in. In dat, dat opzicht. Dus dat heb ik wel ergens vernomen. Dus ik zou bijna zeggen, uh, ga ze met elkaar praten. Want dat lijkt me wel eens iets wat, wat, wat, wat kan in dat, dat opzicht. Ehm, het, het, tweede nummer van dit blok, want daar zijn we nu aan toe. Dat is dat nummer wat Alan Fournier... Het is een Frank Bond. Ja. Hij had een, een, een, vreemde Franse vriend. Ja. Alain Fournier. En die heeft een album uitgegeven. Alleen fysiek. Eh, en daar staat een nummer op dat mij altijd ontzettend veel raakt. Dat is een, eh, een confessional song. Het heet Confessions of a Justified Singer. Het, het is dus een cover. Het is een cover van, ja. Eh, van Frank Bond. Ja, ja. oké. that age keeps firing through my bones. I do, I do know the thoughts that loom large on my soul. I do, I do know of my darkest talks with God I do, I do know. I sure do know a lot. I sure do know a lot. I sure do know a lot. A change of name, a bloodstained game May justified singer's confessions on tape A change of name, the fires I lit The words I stole to make the rhythms fit A change of name and I am Prospero To win this game you have to sell your soul from home. I do, I do know the hearts I lost and the hearts I won. I do, I do know that age keeps firing through my bones. I do, I do know The dance in which I ride The dance in which I ride The dance in which I ride A change of name bloodstained game may justify singer's confessions on tape. A change of name, the fires I lit, the words I stole to make the rhythms fit. A change of name, and I'm Prospero. To win this game, you have to sell your soul. what I want. Dat was hem eh, voor eh, dit gedeelte. Straks eh, komt er nog een tweede gedeelte, of een derde gedeelte zelfs nog. Maar we gaan het af een beetje hang, ja, langzamerhand een beetje afsluiten. Hier is Ellen May. 12 maart de eindshow van haar ja, haar verhaal over de Velvet Beings. En dit staat er ook op, de Contagious Smile. Human being, you are like velvet. Your veins are blue like everyone else's, and your brain confuses like everyone else's. Your hands, made to hold someone, some being, like velvet, you and me. En dat eh, was er dus. Eh, deze dame heet uh, Elena May. Ze gaat binnenkort dus nog haar, ja, min of meer haar, haar eindshow geven. Ehm, ik ben bijna aan het eind van dit uur gekomen. En ehm, dat betekent dat ik er nog eentje kan doen. En dat is van ook een gozer uit Noord-Holland. Gozer zeg ik <laughs> eigenlijk, maar het is... Hij komt binnenkort ook met nieuw materiaal, een EP... En dit is Sven Ros met eh, zijn laatste nummer. Dat heet A World We Believe In.